Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de zaak rond het Ruine Woldgezin komt een extra onderzoek naar de vader. De rechtbank heeft bepaald dat artsen gaan kijken... in hoeverre hij nog kan herstellen van zijn hersenbloeding. Vandaag was de eerste zittingsdag van de zaak... waarin duidelijk werd dat hij naast gevangenhouding... en mishandeling van zes van zijn kinderen op de boerderij in Drenthe... ook wordt verdacht van misbruik van twee van zijn oudere kinderen. De huurder van de boerderij, de Oostenrijker Jozef B., blijft net als zijn vader... de komende drie maanden vastzitten. In Frankrijk is een mensensmokkelnetwerk opgerold... waarbij ook vier mensen in Nederland zijn aangehouden. Ze zijn volgens de Franse politie betrokken bij een netwerk... dat zo'n 700 mensen in koelwagens of boten illegaal naar Engeland heeft gebracht. Daarmee zouden de smokkelaars 4 miljoen euro hebben verdiend. Een man van 36 uit Krimpen aan de IJssel en een 51-jarige Hagenaar... worden ervan verdacht dat ze een rubberboot hebben geleverd. Zij worden overgeleverd aan Frankrijk... waar nog meer aanhoudingen zijn verricht. De andere twee Nederlanders worden hier berecht. Zij zouden migranten naar Nederland hebben gesmokkeld. Air France KLM ontkent plannen te hebben om Malaysia Airlines geheel of gedeeltelijk over te nemen. Er is wel overleg geweest met de aandeelhouders van Malaysia Airlines, maar in het verkoopproces is Air France KLM naar eigen zeggen momenteel geen partij. Persbureau Reuters meldde vanochtend dat het wel zo was. Malaysia Airlines zit in financiële problemen door de nasleep van twee vliegrampen... die met vlucht MH17 in Oekraïne en een paar maanden eerder met vlucht MH370 boven de Indische Oceaan. Het lukt niet om de verspreiding van antibiotica-resistentie wereldwijd te stoppen. Antibiotica doden bacteriën, maar sommige bacteriën zijn daar ongevoelig voor. Om dat te stoppen moeten er nieuwe antibiotica worden ontwikkeld... maar dat gebeurt bijna niet, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Het weer, veel bewolking, maar in het zuiden zijn er opklaringen. Vanavond gaat het in het zuidoosten weer licht vriezen. Morgen is het bewolkt, kan wat motregen vallen en dan wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen in Noord-Holland en vooral rond Amsterdam en Haarlem... staat het verkeer compleet vast tijdens deze avondspits. De oorzaak is de A22, want daar is de Velsertunnel richting Beverwijk al een paar uur dicht. Het heeft te maken met een technische storing... Al het verkeer moet daardoor omrijden via de Wijkertunnel over de A9 en dat zorgt voor flink veel vertraging. Niet alleen op de A9, maar ook op andere omliggende wegen, zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar heb je ruim een uur vertraging voor de aansluiting met de A10. En ook op de A10 is het behoorlijk druk, net als op bijvoorbeeld de N200, de N202 en de N208. Daar heb je ook een uur vertraging richting Velzen voor de aansluiting met de A22. En ook ruim een uur oponthoud op de N202 richting IJmuiden...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 En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee. Van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. body experience. And as I walked in further, I looked up near the sky and I saw this beacon of light that was shining down on all of us, giving us those beats. It was like looking up to God. <laughs> it's crazy. I never thought that I would see one person able to bring so much joy to so many people at the same time. I mean, don't get me wrong, I saw it in church, but this was different. It was it was a higher vibration. It wasn't that normal thing that I was used to. And from all of that, this one person put their hand in the air and everybody put their hand in the air with them. We all followed along. It was wonderful. follow me, follow me to that place, to that place. get somebody else. kids being bad. Oh, yeah. Amsterdam's most wanted dance radio. young girl. They playing with the shit and I don't see no wins. I'm trying to get the pussy mommy one more in. Hey, I fucked it up. I made enough. My rims, my truck, my roof is stuck. My house, my luck, my bitch, my yard, my cash been large. hey. Got the bitch attitude at the old place. 488, yeah, with the road rage. I ain't on my lap, I ain't never play safe. I ain't got a rap to you niggas been straight you ain't cute. Lying for the gram, bitch, you ain't cute. Hate this, hate that, that ain't cool. Said I did you dirty, but that ain't true. Yeah. Stop telling lies on me. That shit ain't okay. Hey, hey, hey. Stop telling lies on me. That shit ain't okay. Hey, hey, hey. Yo, bitch. You ain't got no, you ain't got no, you ain't got no leverage. Uh. You ain't got no, you ain't got no, you ain't got bra, you lie. You said I ate them draws, you lie. Reaching for the stars, you trying. The homegirls wanna beat your ass and now you hide. I fucked you once, once enough. I beat it up, then left. You stuck, we not in touch. You mad as fuck. I'ma try to stop thinking with my dick here for once. Hey, you want some rapper dick for the cloud. She wanna be seen when you take her out. You from LA, but you made it to the south. Fresh off the flight, cause you just got flew out. Damn, find out your Instagram a lie. You fucked up my vibe. Can't fuck with you cause I got too much pride.